Nieuws van 5 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Het graf van de vrouw die in haar eigen tuin is begraven mag voorlopig blijven. Haar echtgenoot begroef haar vorige maand in hun tuin in Brunsum... nog voordat de gemeente daar toestemming voor had gegeven. Volgens de rechter had de man dat niet mogen doen... maar is het nu niet wenselijk om haar te laten opgraven. Feyenoord neemt drastische maatregelen om ongeregeldheden met hooligans te voorkomen bij Europese thuisduels. De Kuip blijft die duels voor de helft leeg. Er mogen nog maar maximaal 26.000 fans in. Verder komen er rondom het hele veld netten van 10 meter hoog en worden extra stewards ingezet. De maatregelen volgen op de straf die Feyenoord kreeg na het duel met AS Roma in 2015. Duitsland overweegt de dienstplicht weer in te voeren. Dat blijkt uit vertrouwelijke regeringsstukken, schrijft de krant Die Welt. Vijf jaar geleden werd de dienstplicht in Duitsland nog afgeschaft. In het document staat dat burgers het leger kunnen ondersteunen... als Duitsland de buitengrenzen van de NAVO moet verdedigen. Het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag is enige tijd deels ontruimd geweest... omdat vaten met chemicaliën bol waren gaan staan... Uit voorzorg werd de derde etage ontruimd. Nadat de brandweer de vaten had veiliggesteld, mocht iedereen weer naar binnen. Vorig jaar werd het gebouw van het NFI ook al eens ontruimd. Toen bleek het loos alarm. De Nederlandse Olympiërs zijn bij de RAI in Amsterdam gehuldigd. Even daarvoor waren de laatste sporters vanuit Rio aangekomen op Schiphol. Er waren bij de RAI minder fans dan verwacht. Morgen gaan de medaillewinnaars langs bij premier Rutte en koning Willem-Alexander. Sascha de Boer keert terug op televisie. De oud-NOS-journaalpresentator wordt presentator bij het KRO-NCRV-programma Brandpunt. De Boer werkte tot mei 2013 voor de NOS en daarna ging ze zich volledig richten op fotografie. Het vernieuwde Brandpunt wordt vanaf 6 september uitgezonden. Het weer vanavond is het helder en rustig. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 16. Morgen is er weer volop zon en wordt het op veel plaatsen 30 graden. Donderdag kan het nog warmer worden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met meer dan 10 minuten vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... na een ongeluk bij Muiden-Oost, 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast de andere kant op, richting Amsterdam... bij Muiden, 5 kilometer... Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Er staat een auto in brand bij Waardenburg. 6 kilometer file, ruim een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. En daardoor ook een file richting Den Bosch bij Zaltbommel, 5 kilometer. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Beverwijk. 9 kilometer file door een kapotte auto. De rechter rijstroken staat dicht. Ook daar is de vertraging een kwartier.